1 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De PvdA wil zo snel mogelijk een debat over het toenemend aantal coronabesmettingen. De Tweede Kamer praat er op 12 augustus over, maar de PvdA wil komende woensdag al een debat. De oppositiepartij wil dat het kabinet met een reactie komt... omdat er nu sprake zou zijn van een gebrekkige regie... Ook is er volgens de PvdA onduidelijkheid over mondkapjes... en zijn er vragen over de testcapaciteit bij de GGD. De man die afgelopen middag in zee bij Julianadorp vermist was... en daarna aanspoelde, is overleden. De Poolse man van 37 wilde op het strand ten zuiden van Den Helder... drie kinderen uit het water redden. De kinderen werden in veiligheid gebracht... maar de man zelf werd daarna niet meer gezien. Later spoelde hij aan op het strand. De man werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht... maar is daar overleden. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft drie horecagelegenheden gesloten... omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Een restaurant, een karaokebar en een café moeten twee weken dicht... omdat het er ook na meerdere waarschuwingen niet goed ging. Ook een sportkantine is voorlopig op slot, volgens de regionale omroep Rijnmond... omdat barpersoneel zich niet liet testen na signalen dat bezoekers besmet waren. De SpaceX-capsule met daarin twee Amerikaanse astronauten is weer terug op aarde. Rond tien voor negen landde de capsule met Bob Benken en Doug Hurley voor de kust van Florida. Daarmee was het de eerste bemande terugkeer van een commerciële ruimtecapsule... en voor het eerst sinds de jaren 70 dat een capsule op zee landde. Benken en Hurley zaten twee maanden in het internationale ruimtestation... en deden daar onder meer wetenschappelijke experimenten. Het weer vannacht brede opklaringen. Het koelt af naar graad of 12. Komende dag eerst bewolkt en een aantal buien met mogelijk onweer.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 ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...